5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de afgelopen 24 uur zijn bij het RIVM 10 sterfgevallen door corona gemeld. Gisteren waren dat er nog 6. Het afgelopen etmaal zijn 529 nieuwe besmettingen vastgesteld. De meeste in Amsterdam en Rotterdam. Het aantal covid-patiënten op de intensive care is met 2 afgenomen naar 39. De voormalige adviseur en campagnestratege van president Trump, Steve Bannon, is opgepakt. Amerikaanse media berichten dat het OM in New York hem en drie anderen heeft opgepakt vanwege fraude. Bannon wordt verdacht van het oplichten van honderdduizenden Amerikanen via een crowdfundingsactie voor de bouw van de muur aan de grens tussen Mexico en de VS. Die geldinzamelingsactie via internet leverde zo'n 21 miljoen euro op. Het Amerikaanse OM zegt dat een deel van het geld is verduisterd. De politie heeft in het onderzoek naar de moord op Bas van Wijk... een vuurwapen en horloge gevonden. Dat gebeurde op aanwijzingen van de verdachte... die het doodschieten van Van Wijk heeft bekend. Politie en justitie roepen getuigen op om foto's en video's van de gebeurtenis op 8 augustus bij een plas in Amsterdam in te leveren. Volgens getuigen zou de 24-jarige Bas van Wijk een groepje mannen hebben aangesproken die een duur horloge wilden stelen. Aanstaande maandag moeten vier verdachten voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank verschijnen. Volgens Russische artsen is de situatie van de Russische oppositieleider Alexei Navalny zorgelijk. Hij ligt in coma op de intensive care in het ziekenhuis in Omsk. Volgens een woordvoerder is de 44-jarige Russische oppositieleider vergiftigd. Hij werd onwel tijdens een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Navalny wil in heel Rusland campagnekantoren openen en kandidaten werven. Hij bestempelde de partij van Poetin als een partij van boeven en dieven. En dan het weer. Toenemende bewolking bij 26 tot 32 graden. Later vanmiddag een stevige regen- of onweersbui met kans op hagel en windstoten. Morgen meer buien, 25 graden.